Daarna werd in het hele land twee minuten stilte in acht genomen. Bij alle regeringsgebouwen in Nieuw-Zeeland hingen de vlaggen halfstok. En de regering schat de schade door de aardbeving in Christchurch op ruim 24 miljard euro. De gevangenisbrand in Honduras is mogelijk ontstaan door een brandende sigaret. Er is in elk geval geen sprake van opzet. Zo blijkt uit de eerste resultaten van het onafhankelijke onderzoek naar het drama. De onderzoekers zeggen dat de brand per ongeluk is ontstaan door een sigaret, een aangestoken lucifer of een ander klein open vuur. Bij de brand van vorige week kwamen 360 gedetineerden om het leven. Getuigen hebben verteld dat één gevangene in slaap is gevallen met een brandende sigaret in zijn hand. De president van Honduras heeft een van de overlevenden van de brand gratie verleend. Deze gevangene heeft honderden medegedetineerden gered door hun cel te openen nadat de bewakers zich uit de voeten hadden gemaakt. In Jemen was de opkomst vandaag bij de presidentsverkiezingen hoog. Uit exit polls na het sluiten van de stembureaus blijkt dat ongeveer 80% van de Jemenieten heeft gestemd. Er was overigens maar één kandidaat, vicepresident Hadi. Hij zal sinds 1994 vicepresident onder oud-president Saleh, die vorig jaar werd verdreven. De oppositie in het zuiden van het land had opgeroepen tot een boycott van de verkiezingen. Daar bestaat de angst dat Saleh achter de schermen de touwtjes in handen blijft houden.